12 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. De Londense politie Scotland Yard heeft maandenlang de telefoongegevens in kaart gebracht van ruim 1750 journalisten, advocaten en stafleden van News UK. Dat bedrijf geeft meerdere kranten uit, waaronder The Times en The Sun. Scotland Yard kreeg de gegevens per ongeluk in handen. De politie had Vodafone gevraagd om de gegevens van één journalist van News UK. Vodafone stuurde per abuis de data van honderden mensen door. Volgens Britse media heeft de politie van de gelegenheid gebruik gemaakt en de data zeven maanden lang bestudeerd. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie wil banken en pensioenfondsen steunen als ze weer gaan investeren. Hij wil dat de Europese Commissie dan de eerste 21 miljard aan mogelijke tegenvallers voor haar rekening neemt. Zo hoopt hij 280 miljard aan investeringen binnen te halen, onder meer in de bouw. In de Amerikaanse stad Ferguson heeft de politie in een geparkeerde auto het lichaam van een man gevonden. Hij is waarschijnlijk omgekomen door een misdrijf. Of de dood van de man verband houdt met de onrust in Ferguson is niet duidelijk. Vannacht waren er weer hevige rellen omdat de blanke politieagent die in augustus een ongewapende zwarte tiener doodschoot niet wordt vervolgd. Bij luchtaanvallen van het Syrische leger op de stad Raqqa zijn tientallen mensen omgekomen. Nog eens tientallen mensen raakten gewond, zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Raqqa is de hoofdstad van het kalifaat dat de islamitische staat heeft uitgeroepen. Ajax heeft in de Champions League uit met 2-1 verloren van Paris Saint-Germain. Door de nederlaag zijn de Amsterdammers nog niet zeker van een ticket voor de Europa League. In dezelfde pool is ook Apoel Nicosia daarvoor nog in de race. Ajax speelt over twee weken thuis tegen de Cyprioten. Het weer, vannacht ligt de temperatuur tussen de 2 en 5 graden. Morgen vroeg in het zuidwesten mogelijk wat regen en later in het westen.